Partij van week met het NOS-journaal. In Turkije zijn opnieuw prominente leden opgepakt van de oppositiepartij CHP. Het zijn de, burgemeester van de steden, burgemeesters van de steden Antalya, Adiyaman en Adana. Ze worden verdacht van omkoping en twee van hen ook van fraude en georganiseerde misdaad. De aanhoudingen passen in een golf van arrestaties van leden van de CHP. Sinds oktober zijn al honderden partijleden gearresteerd... Veel Turkijen denken dat president Erdogan zo de oppositie probeert uit te schakelen. De regering ontkent dat. In maart werd burgemeester Molu van Istanbul aangehouden. Hij wordt gezien als kanshebber bij de presidentsverkiezingen over drie jaar. Na een brandmelding in een vliegtuig van Ryanair op Mallorca zijn 18 mensen gewond geraakt. Het toestel stond vannacht op het punt van vertrek naar Manchester. Volgens Spaanse media had de gezagvoerder een melding gekregen van een kleine brand in een van de motoren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat het vals alarm was. Hoe dan ook, er ontstond paniek aan boord. De passagiers verlieten het toestel via opblaasbare glijbanen... maar sommigen waren zo bang dat ze via de vleugels op de landingsbaan sprongen. Liverpool-manager Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk... zijn in Portugal bij de uitvaart geweest van Jogo Jota. De voetballer, voetballer kwam donderdag samen met zijn broer in Spanje om het leven... bij een auto-ongeluk. Hun auto raakte van de weg en vloog in brand... Volgens de politie vermoedelijk naar een klapband. In een laboratorium gekweekte stamcellen kunnen patiënten met gecompliceerde diabetes type 1 genezen. Dat is een voorlopige conclusie van een internationale studie waar ook het Leids UMC bij betrokken is. Vanwege een tekort aan donoren konden niet alle ernstig zieke diabetespatiënten genezen. Dankzij het nieuwe onderzoek is er zicht op een oplossing. Het weer bewolkt en kans op wat regen. In het zuidoosten breekt af en toe de zon even door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht verspreid over het land regen of buien.